Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag kwam het rapport uit over de evacuaties uit Afghanistan in 2021. De Taliban nam toen de macht over in de hoofdstad Kabul. En mensen die voor Nederland hadden gewerkt, zoals tolken, wilden het land uitvluchten. Maar Nederland was totaal niet voorbereid op die evacuaties. Demissionair minister van Defensie Ollongren vindt het goed dat er nu onderzoek is gedaan. Ik denk dat iedereen uh, nog zich levendig kan herinneren wat er toen is gebeurd bij de evacuatie van eh, Kabul. Daarom was het ook belangrijk dat we dit, deze commissie hebben ingesteld, dat dit rapport er nu ligt eh, en dat we het de aanbeveling aan de slag gaan. In het rapport staat onder meer dat Defensie en Buitenlandse Zaken niet goed samenwerkten. Ze werkten allebei met andere lijsten, met namen van mensen die geëvacueerd moesten worden uit Kabul. Bij het gebouw van Vara in Hilversum is een maand geleden een man opgepakt. Volgens het tijdschrift Panorama dreigde de man met explosieven. Kan de politie niet bevestigen. Wel laten ze weten dat er inderdaad een man van 41 is opgepakt... na een dreigement op het Mediapark. Sindsdien zit hij vast. Op het landgoed van Ed Sheeran in Groot-Brittannië vind je naast een huis ook een pub, een meer, een voetbalveld en een opnamestudio. En sinds deze week kan hij daar ook grafkelder en kerk aan toevoegen. Want in zijn geliefde Suffolk, dat is de streek in Engeland waar hij woont met zijn gezin, daar is zijn thuis, zei hij eerder. There's definitely like a cloak of invisibility that falls over you when you come to Suffolk. I have my memories and friends and family in one place, and I feel like there's a like force field around Suffolk that protects me. In de kerk met daaronder de graftempel kunnen 24 mensen zitten en wil hij zijn dochtertjes dopen. En als zijn tijd is geweest, dan hoopt hij dus op zijn eigen landgoed te worden begraven. Het weer, veel zon in het zuiden vandaag, in het midden af en toe een zonnetje. In het noorden kans op regen, het is een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een kapotte auto bij Amstelveen Stadshart blokkeert de rechte rijstrook. Kwartiertje vertraging daar. 10 minuutjes op de A9 vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Bergen.